Ook directielid Van Goor zou vertrekken. Dat hebben bronnen bij DSB gezegd tegen de NOS. Het ging uiteindelijk allemaal niet door, doordat de bank onder curatele werd geplaatst. De Nederlandse bank had vooral moeite met de dubbelrol van Scheringa. Hij is zowel bestuursvoorzitter als groot aandeelhouder. Daardoor had hij in de ogen van de toezichthouder te veel macht. Het plan van president Obama om het Amerikaanse zorgstelsel te hervormen is een stap dichterbij gekomen. Een belangrijke commissie in de Senaat is akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor hervormingen. Alle democraten en één republikeinse senator stemden voor. Obama noemde de uitkomst een cruciale stap, maar hij benadrukte dat er nog een lange weg te gaan is. Ook andere commissies in de Senaat moeten nog over de gezondheidsplannen stemmen. En uiteindelijk wordt het wetsvoorstel aan de voltallige Senaat voorgelegd. Obama wil dat iedere Amerikaan verplicht wordt een ziektekostenverzekering af te sluiten. Nu hebben bijna 50 miljoen Amerikanen geen verzekering. De Republikeinen vrezen dat de plannen leiden tot te veel overheidsbemoeienis en hoge kosten. De Spaanse politie heeft zeker vijf prominente leden opgepakt van Batasuna, de verboden politieke tak van terreurbeweging ETA. Onder de arrestanten is ook de voormalige partijleider van Batasuna, Arnaldo Otegi. Hij was volgens de Spaanse justitie in opdracht van de ETA bezig met het opzetten van een nieuwe partij. Batasuna werd in 2003 verboden vanwege banden met de ETA. In Nederland, België en Noord-Duitsland is gisteravond een meteoor gezien. Kustwacht, politie en KNMI zijn door honderden mensen gebeld. Veel mensen zagen een flits of hoorden een knal. Het is niet waarschijnlijk dat er brokstukken op de grond terecht zijn gekomen. Een meteor is een lichtspoor aan de hemel dat ontstaat als er een brokstuk uit de ruimte op 100 kilometer hoogte met grote snelheid in de atmosfeer terechtkomt. Het weer in het zuidwesten, veel bewolking in het noordoosten helder en daar ligt de temperatuur dicht bij nul.